È difficile dire a che penso, però di una cosa sono sicuro. Posso dirti come la penso. Anzi, come penso. E penso esattamente così. nothing. ook helemaal niet meer. Moeten de dode invallen, ben wel goed wijs? Nee, mam. Hou nou eens op met dat gezeur. Praat je wel eens met je vrouw? Vraag ik jou mijn mening? nooit de kans voorbij laten gaan. vraag ik jou mijn mening. Nee, mam, vraag ik jou mijn mening.